Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De belegering van Mariupol zal de geschiedenis ingaan als een oorlogsmisdaad van het Russische leger. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky in een nieuwe videoboodschap. De aanvallen van het Russische leger zijn volgens Zelensky een terreur die nog eeuwen herinnerd zal worden. In dezelfde videoboodschap liet Zelensky ook weten dat het werk van een aantal pro-Russische partijen in Oekraïne wordt verboden. Het gaat onder meer om twee partijen die in het parlement zitten. Het verbod geldt voor de duur van de staat van beleg in het land. De burgemeester van Chernihiv in het noorden van Oekraïne zegt dat de situatie in zijn stad ernstig is. Chernihiv wordt omsingeld door Russische troepen, waardoor zich in de stad een humanitaire ramp voltrekt. Volgens de burgemeester is er geen stroom of water en is de infrastructuur volledig verwoest. Ook het ziekenhuis in de stad zou volgens hem herhaaldelijk zijn beschoten. Omdat er geen veilige vluchtroute met Rusland is afgesproken, kunnen inwoners de stad ook niet verlaten. In een jachthaven in Harderwijk heeft vannacht een grote brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio stonden ongeveer 10 boten op de werf in brand. De brandweer zette drie blusvoertuigen en een hoogwerker in om het vuur te bestrijden. Rond half zeven was de brand onder controle. Door het nablussen kan nog rook vrijkomen. Daardoor kunnen inwoners van Zeewolde de hele ochtend nog last hebben van een brandlucht, zegt de veiligheidsregio. In het centrum van Rosmalen zijn twee meisjes van 16 en 17 opgepakt na een fatale steekpartij. Rond 10 uur gisteravond ontstond een ruzie op, een, op het terras van een restaurant. Een man van 22 werd gestoken en vluchtte naar een andere horecazaak waar hij vervolgens overleed. Wat de aanleiding van de steekpartij was, wordt nog onderzocht. Tot besluit het weer. In het noorden schijnt de zon. In het zuiden is het bewolkt. Later in de middag neemt in het hele land de bewolking toe en valt er ook af en toe een bui.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 Doing all I can to be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.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 Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papi, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. sur les autres can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night that you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, yeah. Don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears Not the beat now, unless it's with you. I wanna dance another beat now, unless it's with you. Tell me who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you I'm running to You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry. beat, no Unless it's with you Thank you.